Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Op meerdere plekken in Oekraïne was het vannacht opnieuw onrustig. De Oekraïense regering meldt dat er explosies zijn geweest in Kiev en Kharkov. In een stad vlakbij Kiev is een appartementencomplex geraakt door een raket. In het gebouw is brand uitgebroken. Over slachtoffers is niks bekend. Oekraïne mag lid worden van de EU. Dat vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Volgens haar is Oekraïne een van ons geworden en is het land welkom in de EU. President Zelensky van Oekraïne twitterde dat hij von der Leyen telefonisch heeft gesproken over EU-lidmaatschap. Rusland en Oekraïne gaan deze ochtend onderhandelen. Dat melden zowel Russische als Oekraïense media. De gesprekken vinden plaats in Belarus. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er voorafgaand aan de onderhandelingen geen voorwaarden gesteld. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen voor een speciale Oekraïne-sessie. Vrijdag sneuvelde in de Veiligheidsraad een ontwerpresolutie om de Russische invasie te veroordelen, omdat Rusland zijn veto gebruikte. De kans is groot dat de Algemene Vergadering de Russische inval wel veroordeelt. Belarus gaat mogelijk militairen naar Oekraïne sturen... die het Russische leger gaan helpen bij de invasie. De Washington Post meldt dat het land bezig is met voorbereidingen... om legertroepen die kant op te sturen. Rusland is via Belarus Oekraïne binnengevallen... maar voor zover bekend waren er nog geen Wit-Russische militairen betrokken bij de invasie. de nieuwe grondwet van Belarus is per referendum goedgekeurd. Volgens Russische media stemde 65 voor. De nieuwe grondwet lijkt bedoeld om president Lukashenko te beschermen. Presidenten zouden niet vervolgd kunnen worden voor misdaden tijdens hun ambtstermijn. En ook wordt het ingewikkelder gemaakt om aan de presidentsverkiezingen mee te doen. Het weer, het is helder en fris met zo'n 0 graden aan zee tot min 4 in het binnenland. Vandaag grotendeels zonnig, later komt er wat bewolking.